ik ben Martijn en dit is het nieuws van de NOS op 3. Daar hebben zich twee advocaten gemeld die Ridouan Taghi willen verdedigen. De crimineel zit sinds april zonder advocaat, omdat die werd aangehouden. En dat was niet de eerste keer. Wie de twee advocaten zijn die zich hebben gemeld, weten we niet. Maar ze reageerden op een oproep aan alle advocaten in Nederland... vertelt justitieredacteur Remco Andringa. Ja, als je bedenkt dat er duizenden strafrechtadvocaten zijn in Nederland... en dat onder al die advocaten een oproep is gedaan... Ja, dan vind ik twee aanmeldingen inderdaad eh, ja, vrij minimaal. Maar goed, eh, zei de voorzitter van het gerechtshof vanochtend... laten we positief blijven. Er zijn mensen die hun vinger hebben opgestoken. Pas als dat niets wordt, ja, dan moet het hof verder gaan kijken. Want of deze advocaten je ook echt gaan bijstaan is nog niet zeker. Als dat niet zo is, gaat het hof misschien een advocaat aanwijzen... want ze vinden het niet goed dat de zaak nu stil ligt. De SGP heeft zijn verkiezingsprogramma af. Ze willen een verbod op prostitutie, porno en drugs. Maar ook vinden ze dat minderjarige transpersonen geen hormoontherapie mogen krijgen. En er een verplichte bedenktijd moet zijn voordat je een abortus laat plegen. De SGP vindt ook dat kinderen geld moeten krijgen voor zwemles. Nederland moet 42 Afghanen die in 2021 de Nederlandse ambassade in Kabul bewaakten naar Nederland halen. Hetzelfde geldt voor hun partners en minderjarige kinderen. Dat heeft een rechter bepaald. De bewakers zeggen dat ze sinds de machtsovername door de Taliban in Afghanistan gevaar lopen... omdat ze voor Nederland hebben gewerkt. En goud is goud waard. De prijs voor het spul heeft vandaag een record aangetikt. 3557 dollar betaal je nu voor 1 troy ounce. Dat is iets meer dan 31 gram. Economieverslaggever Roland Muller legt uit waarom die prijs de laatste tijd zo hard is gestegen. In tijden van onzekerheid kiezen beleggers nou eenmaal altijd voor goud. Het wordt gezien als een veilige haven. En op dit moment wordt die prijsstijging vooral in verband gebracht met Amerika Amerika en de onrust al daar. De vraagreis is de dollar nog wel stabiel en loopt de Amerikaanse staatsschuld niet veel te hard op. Mensen stoppen ook vaker hun geld in goud omdat ze bijna geen rente krijgen als ze het op de bank laten staan. Het weer in Noord-Holland en op de Wadden kunnen wat buien vallen. Verder zijn er steeds meer opklaringen met zon bij maximaal 20 tot 23 graden.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 came for the dough. As soon as I stepped you hate my glow, the cool, the flow, we soon to blow. We tired of being this poor and having to sleep on the floor and working a nine to five just like a five dollar. Knowing we worth more, we simply had to sell the score. That's why you see these albums and these singles in the stores. It's Big Brother, baby, trying to cash some major figures. You messing my cheese and I'll switch just like Schwarzenegger. This is Big Bro, taking over the show with this new flow. You need to quick, quick. When we make them hits and stack them chips, with this? It's Dion, I bet you won't forget my name. I probably, maybe, gonna get inside your brain. My family does the same. It's baby's time to rain. We're doing them platinum things. I know you ain't ready for me. You lose, you wear my shoes. She brand new. with this new flow. we need to lesson up a little dish. Hey yo, this is Jay Rock, uh-huh. and I got more skills than average. Put us together, man, we're more than all of y'all can manage. Cause we be the baddest at it. This here took years of practice, and now it's only more money and it's more madness. Stack up on a daily basis. We travel so many places, switching so many tricks, we're mixing up the names with faces. Cause they see the ice and they trip. They like to ride in the whip, but all I wanna know is if these girls is riding the. Huh? Who's this is the NADI, you didn't think I was coming at you. Giving you people a different kind of big brother flavor. I bet y'all didn't think I'd be writing these beats and making no paper. But I guess I'm a paper chasing player, and it's in my nature.